Clemens Peters met het NOS Journaal. Schiphol heeft voor morgen nu al 600 vluchten preventief geannuleerd. Het zijn vooral vluchten binnen Europa. Op Schiphol zijn veel mensen gestrand vandaag. Sommigen gaan naar een hotel, voor anderen is het Rode Kruis ingeschakeld... vertelt verslaggever Matthijs van de Wiel. Het Rode Kruis, hoor ik net, zet vanavond honderden bedden hier neer op de luchthaven. En zorgt ook voor eten, drinken en dekens. Om mensen die niet weg konden of niet weg wilden hier op te vangen. Dus vanavond eh, veldbedjes hier op Schiphol. Om die reizigers de nachten door te helpen brengen. Schiphol verwacht dat het aantal geschrapte vluchten morgen nog verder zal oplopen tot boven de 600. NS meldt dat er morgen net als vandaag weer een winterdienstregeling geldt. Er rijden dan minimaal twee treinen per uur en reizigers moeten vaker overstappen. Maar in de regio Amsterdam gelden nog extra beperkingen. Vandaag is daar ook al sprake van zeer beperkt treinverkeer, net als in de regio Flevoland. En dat komt door wisselstoringen. In de rest van het land is de winterdienstregeling volgens NS redelijk goed verlopen. De constructie van het bollendak boven het Utrechtse stationsplein is veilig en vormt geen risico, zegt de gemeente na controle van het dak. Eerder zei ook de fabrikant van de bollen al dat de veiligheid niet in gevaar was. Die bollen worden nu sneeuwvrij gemaakt en de luchtdruk wordt hersteld, zodat de bollen ook weer bollen worden. En daardoor valt de sneeuw van het dak en blijft de afzetting nog even nodig. Het plein tussen station Utrecht Centraal en winkelcentrum Hoog Katerijnen is afgesloten. Nederlanders gingen vorig jaar minder vaak naar de bioscoop... in vergelijking met het jaar daarvoor. Het afgelopen jaar werden 28 miljoen bioscoopkaartjes verkocht. Een jaar eerder 29 miljoen. In 2023 werden juist meer kaartjes verkocht dan in de jaren daarvoor. Het jaar volgde op de coronajaren toen bioscopen lang dicht moesten. Het weer vanavond lange tijd helder. Vannacht vooral in het westen kans op natte sneeuw. Morgenochtend trekken er vanuit het westen sneeuwbuien richting het oosten. En vanaf morgenochtend 6 uur tot morgenmiddag 4 uur geldt code oranje in grote delen van het land. In Limburg en op de Wadden geldt code geel. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het hele land is het plaatselijk glad op de weg door bevriezing en sneeuwresten. Wees dus extra alert wanneer je de weg op gaat.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 That includes heartache too. trail. I'm lonesome as an old coyote's wail. From Fort Worth down to Brady, nobody wants to date me. No matter how I try, I only fail. Everyone's got someone to take around, but I can't even get arrested in this town. that includes heartache too. That blue and moon shines bright, ain't no love for me inside. I'm alone in the lone star tonight. I'm alone in the lone star tonight. Welkom terug bij het tweede uur van deze aflevering. Ook in dit uur trekken we weer dwars door de wereld van country en Americana.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 Een van Steve Forbert's meest geliefde songs, open, warm en ontwapenend. Sinds zijn debuut Alive on Arrival heeft Forbert nooit opgehouden met het schrijven van oprechte liefdesliedjes. Dit nummer is eenvoudig, maar juist daardoor zo krachtig. I'm in love with you. saw you smile the sidewalk They're aging, angry Flashing through so strong Song for Katrina is een ingetogen ballad die laat horen hoe diep Forbert's inlevingsvermogen reikt. Geschreven in de nasleep van orkaan Katrina is het nummer een eerbetoon aan veerkracht en verlies. Zijn rustige stem en folky gitaarspel houden het intiem en menselijk. as you look is het favoriete album van de maand. De titeltrack van het album dat deze maand centraal staat, Set and Beautiful World, herinnert ons eraan dat schoonheid en verdriet vaak hand in hand gaan. Mavis Staples wordt begeleid door een sobere instrumentatie waarin gospel, blues en soul elkaar omarmen. artieste die haar debuut maakt met een song over innerlijke strijd en groei. The Good in Me heeft een intieme productie met zachte percussie en pedalsteel. Hazley's stem straalt kwetsbaarheid en hoop uit. You say I'm complicated just trying to figure it out. Hoping smoke won't burn us down. Each flame you throw is a different blow. How am I supposed to know? Mister, always right. Mister, pick a fight. Why walk your talk when you won't hear me out? I feel the bars are shaking heart just keeps on aching, breaking down. Wish you would see the good in me. I feel so frustrated. You talk about marriage, yet you can't get on one knee. You say that I'm jaded, our love has faded in a world only about me. A mister always right, I a mister pick a fight. Why walk your talk when you won't hear me out? I feel the bars are shaking to the ground. My heart just keeps on aching, breaking down. Wish you would see. dawn, making a plea. You will see that God in me. Mister always right, Mister pick a fight. Why walk your talk when you won't hear me out? I feel the walls are shaking again to the ground. My heart just keeps on aching, breaking down. Wish you would see the good in me. Wanneer Maggie Rose en Grace Potter samenkomen, krijg je vuurwerk. Poison in My Well is een dreigende, meeslepende song waarin Americana rock en soul naadloos in elkaar overvloeien. De twee stemmen zoeken elkaar op, duwen en trekken en maken dit tot een intense trek. Zuid-Afrikaanse trio West komt met een moderne remake van de Brooks Dunn klassieker Brand New Man. De productie is strakker en nieuwer, maar het feestelijke, optimistische karakter van het origineel blijft intact. Een knipoog naar de jaren 90 in een jas van nu. the Side van Chet Morgan is een ingetogen bijna intiem nummer. De verteller plaatst zichzelf aan de zijlijn. Observerend, een beetje onzichtbaar, maar vol gevoel. Met een sober arrangement en veel ruimte voor de tekst is dit een stille parel in het tweede uur. Real Country. I could see the pain behind her smile She said she's got a husband and one small child Her eyes tell a story her mouth won't say A ring on her finger, therefore she stays Yeah, she's another man's wife Said they've been having problems, she could use a new friend in her life I told her I don't mind Just don't waste my time I'll be your man on the side chasing the moon while hiding from the sun. The fire they had left in 2021. She says she's lost in a house full of space. The man that stays barely shows his face. Yeah, she's another man's wife Said they've been having problems, she could use a new friend in her life I told her I don't mind Just don't waste my time I'll be your man Said they've been having problems, she could use a new friend in her life I told her I don't mind Just don't waste my time I'll be your man on the side Crossroads. Sterren van toen. Haar versie van It's a Heartache maakt duidelijk waarom ze in de jaren 80 tot de grootste country pop iconen behoorde. Haar stem mijn kracht met tederheid. Iets waar veel hedendaagse zangeressen nog steeds inspiratie uit halen. It's a heartache Nothing but a heartache. Hit you when it's too late. Hit you when you're down. die Newton wereldberoemd maakte. Ze gaf het oude Chip Taylor nummer een nieuwe dimensie, met haar karaktervolle zang. Dromerig, maar ook krachtig. Een klassieker die nooit verveelt. hit van allemaal. Met die herkenbare gitaargroove en radiovriendelijke sound is Queen of Hearts nog altijd een symbool van tijdloze country-pop. Drie Newton-klassiekers op rij is een feest van herkenning. smart. The joker and the only fool who'll do anything for you. later verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Charlie Crockett blijft met elk album een brug slaan tussen heden en verleden. Santa Fe Ring van One Dollar a Day flirt met western folklore en outlaw verhalen. Zijn baritonstem, gecombineerd met oldschool arrangementen, houdt de klassieke country traditie springlevend. such thing. Up on Sierra Hermosa, only the strongest last. thing. Jake Vaderland uit Saskatchewan is een van de opvallendste jonge stijlvormen in traditionele country en bluegrass. Lonesome Motor In heeft dat klassieke Sun Records gevoel. Eenvoudige productie, contrabas en banjo, met teksten over een reiziger op zoek naar verbinding. with a single or a twin. Rusty mid-colored toes, and the walls are mighty thin. I may finish off the wine that the cork is floating in at the home of the blues called the Lonesome Motor Inn. While the rooms are mighty small and the lights are mighty dim, even if they had a pool, I wouldn't have the time to swim. For I travel through the day and I sing into the night. And the lonesome motor inn is the place I'll stay tonight. Cheap old roadside motels with a single or a twin, rusty made colored tubs, and the walls are mighty thin. I may finish off the wine that the cork corkless floating lid at the home of the blues called the Lonesome Motor Inn. While the days are mighty hard and the roads are mighty long, but this lonesome motor bus is the place where I belong that month rolls along below my old and worn out shoes until I find the rest at the home of the blue. Cheap old roadside motels with a single or a twin, rusty mid-colored tubs, and the walls are mighty thin. I may finish off the wine that the cork is floating in at the home of the blues called the Lonesome Old Inn. There are stains upon the wall and it smells of cigarettes. There's an old and worn out radio that only plays cassettes. But this is the life I've chosen, so this is where I'll dwell. In my home along the roadside, just a lonesome old motel. Cheap old roadside motels with a single or a twin, rusty men, colored towels, and the walls mighty thin. I may finish off the wine that the cork is floating in. The home of the blues called the Lonesome Boulder Inn. At the home of the blues called the Lonesome Boulder Inn. Vaderland koppelt authentieke arrangementen aan eigentijdse thema's. Deze song is opgewekter, met een knipoog naar de meezingbare country van de jaren 50. Zijn timing en charme maken hem een terechte spotlight-artiest deze week.